Renate Kok met het NOS Journaal. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteren een baby van 10 maanden overleden. Het COA en burgemeester Velema van Westerwolde hebben de dood van het kindje bevestigd, meldt het Dagblad van het Noorden. Waaraan de baby is overleden en onder welke omstandigheden is niet bekend. Politie is een onderzoek begonnen. Nabestaanden van het stintongeluk in Os hebben verslagen gereageerd... op de uitspraak tegen zowel de eigenaar als de ontwerper van de elektrische boldenkar. Volgens de rechter hebben ze geen schuld aan het ongeluk met de stint in 2018... waarbij toen vier kinderen omkwamen. Uit onderzoek bleek dat de stints allerlei technische gebreken hadden. Maar volgens de rechter is er geen bewijs dat dat heeft geleid tot het ongeluk. De organisatie namens de familie zegt dat die uitspraak hard is aangekomen. Het eh, onbegrip dat de heren geen enkele straf hebben gekregen. Eh, eh, dat dat allemaal is afgewezen. Dat zelfs op het deel waar ze wel schuldig zijn bevonden... dat ze ook geen straf hebben gekregen. Daar begrijpen ze niets van. de verdachten werden dus wel veroordeeld voor valsheid in geschriften... maar kregen geen straf. Videobeelden van het bombardement op uh, eh, Hawija in Irak zijn niet opzettelijk achtergehouden. Dat concluderen twee onderzoekscommissies. Bij dat bombardement in 2015 op een bommenfabriek van IS kwamen 70 burgers om het leven. En dat was nooit gemeld door het ministerie van Defensie. De commandant die die beelden bekeek en geen burgerdoden toen meldde, handelde zorgvuldig, zeggen de commissies. Tennisser Botik van de Zandschulp is er bij het ABN AMRO Open in Rotterdam net niet ingeslaagd voor een stunt te zorgen. De 30-jarige van de Zandschulp kwam in de kwartfinales tekort om de nummer 8 van de wereld, eh, wereld Alex de Minor te verslaan. Hij verloor in drie sets. Tellen Griekspoor staat als enige Nederlander nog op het toernooi. Vanavond gaat hij de baan op tegen de als tweede geplaatste Canadees Felix Auger aliassim. Het weer vanavond droog. Vannacht gaat het licht vriezen. In Zuid-Limburg misschien wat mosneeuw.